Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. We weten wat er in de notulen over de toeslagenaffaire staat. In die documenten kun je lezen hoe het eraan ging in de ministerraad. Het blijkt dat tijdens zulke overleggen ministers meerdere keren kritisch waren over lastige Kamerleden... Zoals CDA-Kamerlid Omtzigt, vertelt verslaggever Lars Geerts. Naast Hoekstra van het CDA heeft ook Hugo de Jonge zich bemoeid met Omtzigt. Want die zegt ook veel tijd en energie te hebben gestoken in het sensibiliseren. Tot reden te brengen, laten inzien dat sommige dingen die hij wil wellicht niet kunnen. Van de heer Omtzigt. De oppositiepartijen zijn woedend over wat er in die notulen staat. Ze zeggen dat de ministers vooral bezig waren kritische collega's de mond te snoeren. Je hoort de leider van DENK, Farid Azarkan. Ja, dit het is echt onthutsend en het is eigenlijk ja, ontluisterend dat dan de Kamer haar werk gewoon niet kan doen. Donderdag is er een debat. Goed nieuws voor iedereen die zit te wachten op zijn theorie-examen voor rijles. Het CBR komt met meer inhaalmomenten. Er komen extra examens in avonden en op zaterdagen. Kandidaten van wie het examen door de lockdown niet doorging krijgen voorrang. Morgen begint het CBR weer met het afnemen van de theorie-examens. En morgenmiddag kun je een plekje op je favoriete terras uitzoeken. Dan mogen er weer kopjes koffie, biertjes en uitsmijters worden geserveerd. Bij deze horecatenten in Maastricht zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen. Glazen poetsen, stoelen klaarzetten, nog even de stofzuiger door de zaak. Morgen gaat het echt gebeuren. Ja, we kijken er echt al eh, zo lang naar uit. We hebben er eigenlijk eh, mee gewacht tot het allerlaatste moment, zodat het echt allemaal goed schoon is. Mijn collega heeft net eh, al het onkruid tussen de tegeltjes allemaal weggehaald. Dus eh, hij is blij dat hij er vanaf is nu. <laughs> ja, nou het ziet er spik en span uit. Ja, en dan gaan we nu beginnen met het terras. Ja, en op die terrassen kun je morgen vanaf 12 uur s neerploffen. Om 6 uur worden de stoelen en tafels weer opgestapeld. Het weer, ja, er mag dan weinig deze Koningsdag, maar we krijgen er wel prachtig weer bij. Flink wat zon, niet te veel wind en het wordt een gaatje of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files in de regio. Maar op de A4 staat nog wel 11 kilometer file van Amsterdam naar Den Haag...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 When I bite that lip, come get me two. He want lipstick, lip gloss, hickeys too. Huh. Kiss me de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het vertrouwen in de koning is laag, blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête van Ipsos in opdracht van de NOS. Dat komt onder meer door de Griekenland-vakantie. Vorig jaar had 76% van de ondervraagden vertrouwen in de koning, nu is het 57%. Minister Koolmees spreekt tegen dat de ministerraad bewust kritische Kamerleden heeft tegengewerkt... door informatie achter te houden. Dat zei hij in op 1. Uit vrijgegeven notulen blijkt dat een aantal ministers kritisch was... vooral over parlementariërs van coalitiepartijen. En het Outbreak Management Team adviseert het kabinet om heel voorzichtig te zijn... met de volgende versoepelingen na het openen van de terrassen morgen. Het weer nog, veel zon, 13 graden in het noorden tot plaatselijk 18 in het zuiden.